Vijf uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Tweede Kamer is voor een verbod op onverdoofd ritueel Maar als voorstanders wetenschappelijk kunnen aantonen... dat hun wijze van slachten geen extra dierenleed veroorzaakt... kan een uitzondering worden gemaakt. De Kamer heeft tot na drie uur vannacht gedebatteerd... over het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren... en de toevoeging daarop van de linkse partijen. Dinsdag stemt de Kamer erover. Staatssecretaris Bleker van Landbouw zei na afloop dat het kabinet zich het recht voorbehoudt om los van de regels een eigen beslissing te nemen en het onverdoofd ritueel slachten in sommige gevallen mogelijk toch toe te staan. De Verenigde Staten gaan voor het eind van dit jaar 10.000 militairen terughalen uit Afghanistan. Voor september volgend jaar volgen nog eens 23.000 manschappen. Dat heeft de president Obama bekendgemaakt in een toespraak op de Amerikaanse tv. Momenteel zijn er 100.000 Amerikaanse militairen in Afghanistan. Volgens Obama is het verantwoord om te beginnen met de afbouw van de troepen na de dood van Osama Bin Laden. Bovendien wordt het tijd dat we ook meer aandacht hebben voor de opbouw van Amerika, aldus de president. Ten oosten van Japan is rond middernacht onze tijd een aardbeving gemeten met een kracht van 6,7 op de schaal van Richter. De beving heeft voor zover bekend geen schade aangericht. Er was een tsunami-waarschuwing afgegeven, maar die werd na een paar uur ingetrokken. Hetzelfde gebied werd in maart getroffen door de grote aardbeving met een kracht van 9 op de schaal van Richter. Die werd gevolgd door een tsunami, waardoor zeker 23.000 doden vielen. De schade was groot. Het weer overdag in het hele land buien. In het binnenland met kans op onweer. En het wordt ongeveer 18 graden. Ook morgen nog buiig.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 Goedemorgen, want dat kunnen we onderhand wel zeggen. Dit is het laatste uur. De nacht ging het anders bij de VARA op Radio 1... waarin wij eh, weer zo gul zijn, <laughs> waarin ik weer zo gul ben om een cd weg te geven. Dus deze keer de jongste cd van uh, zangeres Madeleine Peyrou. Je krijgt dadelijk een eh, vraag gesteld over het North Sea Jazz Festival... waar zij zal komen optreden. En als je goed beantwoordt, dan maak je kans op die meest recente cd van Madeleine Peyrou. En verder gaan we nog, ga ik nog even bekendmaken wie de eh, box heeft gewonnen van Ilse de Lange. Want vorige week heb ik daar een vraag over gesteld. Ehm, het antwoord erop zal ik ook eh, nog even geven. Dan ga ik ook bekendmaken wie uiteindelijk de gelukkige bezitter is geworden... van die cd van Ilse Lange met erop de registratie van het concert... dat zij eh, een tijdje geleden in Gelredoom gaf. Nou, wat heb ik verder voor je in de aanbieding? Nog een aantal eh, televisietips. Want op het gebied van muziek is er het een en ander te doen op de televisie. En de verjaardagskalender, die hebben we ook nog natuurlijk. In dit laatste uur van de nacht ging dan is het muziekprogramma van Radio 1... met muziek van uh, Heinde en verder. Eh, muziek van alle genres en van alle tijden. De muziek van alle kanten. die kun je beluisteren. Nieuwe single, die heet Back to the Beginning. En Lamb was be, mm, nou begeleid, in ieder geval bijgestaan door Damien Rice te zangen. Dat was dan de man die hoorde. Back to the Beginning, de nieuwe single voor de band. En de band die is binnenkort... Eh, in de buurt. Dat wil zeggen, als je aan de Belgisch-Nederlandse grens woont... van op 9 juli zal Lamp optreden op het Cactus Festival in Brugge. En dat is best een interessant festival, want er staan een hele hoop eh, interessante namen op. Eh, bijvoorbeeld Regina Spector, waar ik al eerder iets van draaide. Dat nummer Samson. Dat is ook alweer bijna twee uur geleden dat ik dat gedraaid heb. Uh, Tori Amos, die komt. Macy Gray, uh, Hoover Phonic, La Lovett, Brian Ferry. Nou, kortom, ehm, als je geïnteresseerd bent en niet al te veel van de grens woont... dan zou ik zeggen, kijk eens even naar de site van dat Cactus Festival in Brugge... waar dus onder andere andere lamp zal verschijnen. Ehm, de prijsvraag van vorige week. Ja, dan hadden, toen hadden we in de aanbieding eh, de nieuwe cd van Ilse de Lange. Dat wil zeggen, er is een box uitgekomen van de zangeres... met eh, daarin twee cd's en een dvd. En daarop te vinden is de registratie van haar optreden... van een tijdje geleden in het Arnhemse Gelredoom. Ik vroeg vorige week aan de luisteraar, u als luisteraar... Eh, er is een collega-artiest geweest van Ilse Lange... die niet zo, zo gecharmeerd was van eh, die box met dat optreden van Ilse Lange in Gelredom. Wie was die artiest en heeft vervolgens eh, de box in de vuilnisbak gegooid tussen de poepluiers? Nou, iedereen had het antwoord goed. Dat was namelijk Anouk. Degene die de cd uiteindelijk heeft gewonnen, de box, de twee cd's en de dvd... dat is eh, Henk van der Nol en die woont in Best. Nou, ik zou zeggen, Henk, veel plezier met de dvd en de cd van Ilse de Lange. En ook dit kan je daarop terugvinden, namelijk The Great Escape... Escape. Je hoorde dat in de live versie, was dat een tijdje geleden klonk... in het Arnhemse Gelredome. Ilse de Lange dus. De CD Standing on the Rooftop, dat is een nieuw album van zangeres Marlène Peru. En Marlène Peru die is zaterdag 9 juli aanwezig op het North Sea Jazz Festival. En als je in het bezit wil komen van de CD, dan heb ik een vraag voor je. En beantwoord je die vraag goed, dan moet je die mailen naar... of wil je, dan kan je die mailen naar www.vara.nl... en ga op zoek naar de site van De Nacht Klinkt Anders... en geef het antwoord op de vraag die ik nu ga stellen. Het North Sea Jazz Festival bestaat al sinds 1976. Wie was destijds de initiatiefnemer, de organisator van dat North Sea Jazz Festival? Laat ik de vraag anders stellen. Wie was destijds de Jan Smeets van het North Sea Jazz Festival? Nou, als je het antwoord weet op de vraag, nogmaals www.vara.nl... en ga op zoek naar de site van de Nacht Anders... En geef het antwoord op die vraag van wie was destijds in 1976 de initiatiefnemer van het North Jazz Festival. En dan ben je de CD van Madeleine Peyrou, Standing on the Rooftop. En daarvan hoor je nu Leaving Home Again. I love my bread, I love my butter, I love the road, I love my lover, I love my freedom. I love you. I love to run, love to holler. I love the ease and the bother. And I live today until tomorrow. Als je weet wie destijds in 1976 de oprichter was... de initiatiefnemer van het North Sea Jazz Festival... wat toen nog in Den Haag plaatsvond... Eh, stuur de naam van de desbetreffende persoon naar www.varen.nl... en ga op zoek eh, op die website naar eh, de eh, site van de nacht ging het anders. Eh, zet die naam erop. En dan kan je in bezit komen van Standing on the Rooftop. Dat is de jongste cd van Madeleine Peru. Ik liet je al Living Home Again horen. En het, wat ik persoonlijk het aardige vind van deze cd... dat is dat ze enigszins van het jazzpad is afgegaan. Ze heeft ook geluisterd naar andere componisten. Je vindt composities terug van de Beatles en de Rolling Stones... op dat nieuwe album van Standing on the Rooftop. Maar het blijft al allemaal in een jazzy sfeer, hoor. Denk niet dat je daar <laughs> jengelende en snoeren, snarende uh, gitaren bij hoort. Het eh, blijft allemaal eh, rustig. Maar Peru dus, Leaving Home Again. klinkt anders. bewerkt door de Rhythms del Mundo. En als je bewerkt wordt door de Rhythms del Mundo... dan krijgt het een latijnse eh, Latijns-Amerikaans sausje. Maroon 5 en eh, ah, She Will Be Loved. En die werd voorafgegaan door een band eh, bestaande uit 29 man. En zij noemen zich We're From Barcelona. Maar ze komen uit Zweden en ze zongen I'm From Barcelona. Ehm, de verjaardagskalender, daar eh, ben ik aan toegekomen. Maar we gaan wel een kruisje zetten achter deze naam. Want zij is in 2003 overleden. Wel op deze dag in 1929 geboren. June Carter. I lean my back against you, thinking you were an old I knew the wind could bend you, but I can't believe you broke. Now the wind could never break me, only your false love. Honey, I've been through, I swear by God above. I thought you were a willow, but you never wept for me. You went roaming in the wildwood like a ship that roams the sea. The willow tree is fickle and it weeps in the morning dew. My love is a pine tree, and that's the only tree that's true. If I was mistaken, then take my eyes away. You made a bed in the wildwood, and that's where I saw you lay. Honey, your eyes deceived you. It's true, I touched the ground, but I never slept never let my long hair down. Mm-hmm. Mm-hmm. Love is like a thorn bush, touch it and you will find You'll prick your fingers and leave the sweetest flower behind. but far to Yes, a ship there is, I see you, and you belong to me. My love is the ocean, and deeper love cannot be. Yeah, well, I guess I was mistaken, and woman, I want you back. you never have left my heart now, honey, baby, that's a fact. Come to me, pine. 70 jaar is geworden, June Carter. En je hoorde haar hier met... Uh, eh, haar beloved eh, man Johnny Cash en het liedje dat heette The Pine Tree. Wie vandaag 34 jaar wordt, dat is Jason Mraz. En zij wordt 27 jaar. En dat is Duffy. Well, you done done me you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't here is that i take no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Mm-hmm. You better believe I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, love, love, love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God forsaken right to be loved, love, love, love, love. Oh, I won't hesitate no more, no more. It cannot wait.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 Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Oh, man, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you will find that the sky is yours. So please don't, there's no need, there's no need to complicate. Cause our time is short. This, or this, or this is our fate. I'm yours. I'm yours. Oh, you better believe I'm yours. something like that. 27 jaar wordt ze vandaag. En je hoorde haar hier met eh, de meest recente single onder de titel My Boy. En 34 jaar oud, dat wordt Jason Mraz. I'm Yours zong die een bijzondere versie die je hoorde. Want dat is een opname uit de eigen archieven. 3 maart 2008, toen werd deze opname gemaakt... bij het eh, ochtendprogramma van Giel Belen. Goedemorgen allemaal. Je luistert naar de Nachtvriend Anders bij de Vader op Radio 1. En ik heb hier een aantal eh, leuke televisie tips voor je. Want wat is er zoal te zien komende dagen op de Nederlandse en ook Belgische televisie? Eh, de tweede aflevering van Lola zoekt brood morgenavond om half negen op Nederland 3. En dit thema, dat zal daar aan de orde komen. Saturday Night ga je beluisteren. Hier is hij nog eens een keer. De man zelf, Herman Brood. slow Vanavond dus om half negen de tweede aflevering van Lola zoekt brood. En je hoorde Herman Brood nog eens een keer met de rockversie van Saturday Night. Hij heeft ook nog eens een keer een big band versie gemaakt van hetzelfde Saturday Night in Engeland opgenomen. En ook die mag er zijn. Maar in ieder geval morgenavond komt dat eh, gitaarthema te sprake in de tweede aflevering van Lola zoekt brood. Eh, sowieso morgenavond... Eh, interessante zaken op Nederland 3. Want zo is er bijvoorbeeld ook weer een herhaling van iets wat alweer tijden geleden is uitgezonden. 30 minuten met Arjan Ederveen. Vermakelijke documentaires, eh, of <laughs> semi-documentaires waren dat in ieder geval. Om half elf een van de afleveringen uit die serie 30 minuten met eh, Arjan Ederveen. En later op de avond, dan hebben we het alweer uh, om 20 minuten voor 12, een documentaire over James Brown. Brown in de hoofdrol morgenavond om 20 minuten voor middernacht op Nederland 3 te zien. Het duurt tot ongeveer 10 minuten over half 1 en een klein uurtje wachten. En dan, als je dan overschakelt naar Nederland 2, dan krijg je een registratie van het festival Mondial. Je moet echt wel een nachtbraker zijn. Wil je in de nacht van vrijdag op zaterdag om vijf minuten voor half twee kijken naar Nederland 2... naar het verslag van de 24e editie van Festival Mondial in Tilburg vorige week. Maar dan krijg je wel wat. Je kan dan kijken naar eh, de optredens van Lamp. Paolo Nutini, de Sierra Leones, de Refugee All-Stars en Moby... die je zojuist hebt eh, kunnen beluisteren. Vanavond dan nog even, dan is er eh, op Canvas, de Belgische televisie... een terugblik naar eh, het Rock Werchter Festival van vorig jaar. Met daarin natuurlijk, tenminste ik eh, kan haast, ik moet haast wel aannemen... dat ze dit ook ongetwijfeld laten zien, dat hoogtepunt. Dat optreden van de editors van vorig jaar. Je hoort nog eens een keer hun versie van No Sound But The Wind. carry you in my arms. We walk through the air and the charming the country. Keep an eye on my back. I'll keep an eye on you. Help me carry the fire, to keep it alive together. Help me carry the fire. This road won't go on forever. If I say, shut your eyes. If I say, face at my shoulder. Think of a birthday. The things you put in your head, they will stay there forever. I'm trying hard to hide your soul, son, from things that's not meant to see. carry the fire to keep the lights give. Sound But The Wind, zoals dat klonk op Rock Werchter 2010 eh, vorig jaar. Een terugblik op dat festival vanavond dus op het eh, Belgische Canvas. En daarmee heb je het weer gehad voor de afgelopen vier uur. Je hebt kunnen luisteren naar De Nachtkring. Anders van de VARA. Meer VARA is er om 11 uur op deze zender. Dan kan je luisteren naar Felix Meurders met de Ritspunt En dat wordt voorafgegaan door uh, Premtime. En Goedemorgen Nederland met Sven Kokkelman. En tot half tien het Radio 1 Journaal met Lara Renze en Marcel Ooster. Ik ben er volgende week weer voor een nieuwe aflevering van De Nacht in Anders. Mijn naam is Roel Koeners. Ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van. We moeten nog even door de zure appel heen wat het weer betreft. Maar er staat mooi weer aan te komen. En wij spreken elkaar dus volgende week weer in de nacht van woensdag op donderdag vanaf 2 uur hier op Radio 1. De groetjes. Hoi.